Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Een fikse ruzie tussen Geert Wilders en PVV-staatssecretaris Ingrid Conradi. Het gebeurde op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er werd flink geschreeuwd en zelfs het opstappen van de staatssecretaris werd genoemd. De reden van de ruzie is een plan van Conradi om gevangenen twee weken eerder vrij te laten... omdat de gevangenissen overvol zitten. Wilders vindt dat een belachelijk idee en liet dat horen ook. Uiteindelijk heeft Conradi het plan ingetrokken naar een ander PVV-bewindspersoon, minister Faber. Zij is niet van plan haar strengere asielwetten aan te passen. De Raad van State is waarschijnlijk kritisch op de voorstellen van de minister, maar daar trekt ze zichzelf weinig van aan. Qua wetsvoorstel eh, is de kans heel, heel, heel klein, ja, een punt in een komma misschien, dat ik het ga aanpassen. Want ik heb haast, ik wil verder, ik wil het zo snel mogelijk bij de ministerraad hebben. En dat kan voor een hoop spanning tussen de regeringspartijen zorgen, want NSC hecht wel veel waarde aan het advies van de Raad van State. Het komt maandag, dus dan wordt waarschijnlijk meer duidelijk. En fans van de Belgische techno-dj Charlotte de Witte... hebben net een uur lang gratis kunnen reven in het centrum van Gent. Ze kondigde deze week op Insta aan dat ze een set zou gaan draaien... op de oude beestenmarkt van haar geboortestad. Daar schrokken de hulpdiensten nogal van. Ze waren bang dat er veel te veel mensen op af zouden komen. Daarom werd het optreden verplaatst naar een geheime plek. Pas om 1 uur vanmiddag werd de locatie bekendgemaakt dat bleek een ander plein in de binnenstad te zijn... waar alsnog duizenden fans konden genieten. Volgens de politie in Gent zijn er uiteindelijk zo'n 10.000 fans losgegaan op de set van Charlotte de Witte.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 ZFM. does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be? love Where would I be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 心碎了。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 In de Braziliaanse stad Sao Paulo zijn twee mensen omgekomen... toen een klein vliegtuig neerstortte op een drukke weg. Het toestel kwam tegen een bus terecht. De andere passagiers konden veilig naar buiten komen. Het weer. Vanavond en vannacht veel wolken en hier en daar wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 4 graden in het noorden tot 10 in Zuid-Limburg. 9